uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In de Libische stad Sirte is de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans... doodgeschoten door een sluipschutter van Islamitische Staat. Een getuige zegt dat hij een kogelwerend vest droeg... maar de kogel zou langs de bescherming zijn gevlogen en zijn hart hebben geraakt. Oerlemans was voor een Belgisch tijdschrift op pad met een team dat mijnen ruimt in het bevrijde gedeelte van Seerte. In die regio wordt al maanden zwaar gevochten tussen strijders van Islamitische Staat en milities die het Libische leger ondersteunen. IS is daar bijna verdreven, maar blijft zich fel verzetten. De Nederlandse nee-stem in het Oekraïne-referendum blijft zonder gevolgen. Het lukt Nederland namelijk niet om in de EU steun te vinden voor het aanpassen van het handelsverdrag met Oekraïne. Dat zeggen bronnen in Brussel tegen de NOS. Een half jaar geleden wees een meerderheid van de Nederlandse stemmers in een referendum het verdrag af. Maar het ziet er naar uit dat het gewoon van kracht blijft. Het referendum in Hongarije over de Europese vluchtelingenregeling is ongeldig. Volgens een peiling en volgens een hoge politicus van de regerende conservatieve partij is het opkomstpercentage te laag. Dat ligt rond de 45 procent en het had minimaal 50 procent moeten zijn om de uitslag geldig te maken. Van de Hongaren die vandaag wel naar de stembus gingen was een overgrote meerderheid tegen het verplicht opnemen van vluchtelingen. India heeft het Parijse Klimaatakkoord geratificeerd. En dat is een belangrijke stap, omdat het nu nog maar een formaliteit is voordat het formeel van kracht wordt. Vorig jaar werd afgesproken dat het Klimaatakkoord geldig wordt als tenminste 55 landen, die gezamenlijk zijn, verantwoordelijk zijn voor 55% van de wereldwijde uitstoot, het hebben ondertekend. Als komende week ook de Europese lidstaten hun ratificatie bij de VN indienen, is het akkoord geldig. En dan nog het weer. Het blijft vannacht wisselvallig. Morgen trekken buien het land uit en breekt de zon vaker door. Het wordt 17 tot 19 graden.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 En eh, normaal heet hij Asher Queen. En deze nieuwe cd is Thunderheart. Asher Queen is buitengewoon productief al jarenlang. Maakt minstens 1 tot 2 albums per jaar. En eh, nou, dat doet een weinig artiest doet hem dat eigenlijk na. De tweede cd eh, komt van Steve Orgard. Eh, een artiest van het label AD Music uit Engeland. En zijn nieuwe album heet Zanzibar. Ik wens je veel luisterplezier in dit programma Pixel Radio. Punt inval. Come and be with me, honey. Come and be with me. The river she's so pretty tonight Under that blood red moon In the indigo sky I'll light a fire for us to keep us warm. And we can talk about it all if you like, or just stay quiet. You had to kill me to live, I know that. but I'm alright. I'm alright. Shall we make tea, my love, and break this bread? It was not me that you killed, but your image of me. And that's okay. They were the bitterest herbs that a man could taste. But I'll swallow poison for you if it sets you free. this way before. We made a vow to each other that we'd go all the way, and that we do. I have a song for you. And a rose and a poem, and a shawl and a ring. It's a sacramental song that the in flesh, and I paid for us both in the wilderness. I raised my head up high, and I stooped to bend every song I sing.